Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Slachtoffers van de schietpartij van vorig jaar in Alfa aan de Rijn voelen zich in de steek gelaten. Dat zegt PvdA-kamerlid Marcouch na een gesprek met 35 slachtoffers. Vorig jaar op 9 april schoot Tristan van der Vlis in winkelcentrum Ridderhof zes mensen dood en daarna zichzelf. Veel betrokkenen zeggen dat er in het begin veel aandacht was, maar dat ze nu aan hun lot worden overgelaten. Volgens Marcouche leveren er nog veel vragen over het wapenbezit van Van der Vlis. Veel slachtoffers hebben het gevoel dat die kwestie niet goed is onderzocht of zelfs in de doofpot wordt gestopt. Daarnaast zijn er veel psychische problemen. Iemand vertelde tijdens de bijeenkomst dat hij al misselijk wordt als hij richting Alphen aan de Rijn rijdt. Marcouch vindt dat de gemeente een centraal aanspreekpunt moet aanstellen en bijeenkomsten moet organiseren. Hij zal minister Opstelten daarover aanspreken. De douane heeft de afgelopen dagen twee grote drugsvangsten gedaan. In Rotterdam en Vlissingen werd bij elkaar 285 kilo cocaïne gevonden. In beide gevallen zaten de drugs verstopt in sporttassen op de bodem van een container. Donderdag werd in de Rotterdamse haven 175 kilo gevonden in een container uit Chili. De cocaïne werd ontdekt door een drugshond van de douane. De afgelopen dag werd 110 kilo gevonden in een container in Vlissingen. Het bedrijf dat de container uit Ecuador had ontvangen vertrouwde de lading niet en schakelde daarom de douane in. Alle cocaïne is inmiddels vernietigd. De Nederlandse vrouw die vorige week in India om het leven kwam is door haar vriend vermoord. De 32-jarige man uit Limburg heeft dat aan de Indiase politie bekend, schrijven onder meer de Limburger en Omroep Brabant. De vrouw van 35 uit Waalre kwam als hulpverleenster regelmatig in India. Haar vriend zei in eerste instantie tegen de politie dat ze overvallen waren. Het weer, vannacht veel bewolking met plaatselijk wat motregen, minimaal rond 7 graden. Overdag bewolkt met soms een beetje regen.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 www.zfmzandvoort.nl If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go out one. Swallow don't make a summer, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow are you feeling up the slide through. Don't let nothing ride you one.